Laten ons drinken dan de klinkers en laat ons in de vlinders en ook roze olifanten en laat ons de sterren raken. dronken is een man vrij. Alleen een bier maakt een man blij, zodat hij niks meer moet vrezen, behalve zijn vrouwen en haar schreeuwen. Mijn liefde, kom eens hier bij me, en laat ons een glasje delen, zodat je ogen kan bruiden. soms hangt den Weiber, dat een uitvinding der duiven. Arme jongens, iedereen wijst, weet dat wijn kwam uit paradijs. Een beetje wijn, ja een beetje, geneest bijna alle ziekten. Hart of ziel in zijn slechte staat. gezelschap en met goed drink, Vrienden en liefde en flessen, het beste dat je kan wensen. Zo, laat